Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dat hebben de vier belangrijkste Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen gezegd... op een persconferentie in het Witte Huis. Onder hen waren de directeur van de FBI en die van de inlichtingendienst NSA. Volgens hen zijn de Russen volop bezig om de tussentijdse verkiezingen later dit jaar... en de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. CDA-kopstuk Hanni van Leeuwen is overleden. Partijleider Buma spreekt van een groot verlies voor de partij. Hij omschrijft haar als gedreven, kordaat en strijdbaar. Hanni van Leeuwen was in totaal 24 jaar lid van de Tweede en de Eerste Kamer. In 2010 keerde ze zich fel tegen de samenwerking van het CDA met de PVV, maar ze bleef haar partij trouw. Hanni van Leeuwen is 92 jaar geworden. Dirigent Daniela Gatti overweegt juridische stappen te nemen om zijn reputatie te beschermen. Hij werd vandaag ontslagen als chefdirigent van het Concertgebouworkest vanwege ongepast gedrag. Dat gebeurde na klachten van vrouwelijke muzici. Gatti spreekt de beschuldigingen met klem tegen. Volgens hem is er een lastercampagne gaande. De tweede man die maandag om het leven kwam bij een explosie in Arnhem is een Belg van 31. De identiteit van de andere doden was al bekend. Dat was de 33-jarige bewoner van het appartement. Een derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie weet nog altijd niet wie hij is. De explosie in Arnhem ontstond door een chemische reactie bij de verwerking van drugs. Vitesse heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. De Arnhemmers wonnen thuis met 3-1 van Vitorul uit Roemenië. De Arnhemmers moeten in de volgende ronde tegen FC Basel. AZ is in de tweede kwalificatieronde van de Europa League gestrand. Na de 2-0-nederlaag in Kazachstan tegen Kairat Almaty... kwam AZ thuis niet verder dan een 2-1-overwinning. Niet genoeg. Het weer vanavond en vannacht helder. Minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig. En iets heter dan vandaag. Lokaal kan het 35 graden worden.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 Ja, de eerste is van David Ananda. Dit is een van de tracks uit zijn nieuw album Remix. Hij zit erg in de mantra remixes. Daar gaan we naar luisteren. En eh, de volgende is een eh, nieuwe artiest, Steven... Eh, even kijken, hoe spreken we dat ook alweer uit? Eh, Chesne, ja, met Sapient. En ehm, dat is eh, een, En de track vind ik ook wel mooi om te, te benoemen. Peace be with us. Nou, en dat is natuurlijk altijd wat we hopen.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 listening to Peaceful Radio. This is guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio. website www.purplepiano.com. This is pianist Corey Levine, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at coreylevine.com, And thanks for listening to Peaceful Radio.